Speciaal voor jou. Ze mag te slapen. Vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij in mij. Ik ben hier blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht weet heb ik nooit genoeg. Hoe was het, was alles wat je vroeg? Wat je vroeg. Ik zal wachten tot de tijd dat ieder mij herkent. En je trots kan zijn op je eigen vent. In Amsterdam zullen ze zeggen, die hozes is bekend. Hoop ik. Zolang we dromen. Van geluk wat ergens op ons wacht. Dan vergeet je snel weer deze nacht. Zij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Oh, dat is mijn kracht. Okay. am Ha ha ha. Als je nog even doorgaat, als kan ik niet meer zingen hoor. Het volgende liedje, dames en heren, dat is... Ehm, nou, ik dacht wel over de hele wereld bekend. En dat komt omdat een hele hoop artiesten het gestolen hebben van mijn repertoire. Dat meen ik echt. Onder andere Frank Sinatra, Dean Martin en noem ze allemaal op. Echt waar, hebben ze gestolen van mij hoor. Ik heb het over My Way in het Hollands. Waarom?